Zes uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Rekeningrijden, extra fietspaden en de aanleg van overstappunten aan de randen van grote steden... moeten voorkomen dat het verkeer in Nederland vastloopt. Dat zeggen zo'n 25 organisaties zoals de NS, de ANWB en de transportsector. Ze denken dat voor hun plannen tot 2040 elk jaar 3 miljard euro extra nodig is... dat geld moet worden opgehaald met het rekeningrijden. Er komt een groot Nederlands onderzoek naar de verspreiding van infectieziekten door muggen en andere insecten. Het onderzoek duurt vijf jaar. Onder andere universiteiten, bloedbanken en het RIVM doen daaraan mee. Met het onderzoek moet beter ingeschat kunnen worden wat het risico is op zo'n uitbraak... en hoe we ons daar beter op kunnen voorbereiden. De vernieuwde stint wordt deze week getest. Keuringsinstantie RDW doet een zogeheten pre-keuring zodat de fabrikant weet of hij op de goede weg is met aanpassingen aan de elektrische boldenkar. Later volgt nog een officiële keuring. De nieuwe versie van de stint heeft onder meer een noodstop en andere gordels. De ebola-uitbraak in Congo is overgeslagen naar buurland Oeganda. Een jongen van vijf uit Congo die de grens overstak... is het eerste ziektegeval in Oeganda, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Door gevechten en wantrouwen tegen hulpverleners is de ziekte lastig te bestrijden. In een gevangenis in Normandië heeft een gedetineerde een aantal uur twee bewakers gegijzeld. Hij sloeg toe tijdens het avondeten met een zelfgemaakt wapen. De dader heeft psychische problemen en zou al meerdere gijzelingen in gevangenissen op zijn naam hebben bestaan. Op het WK in Frankrijk hebben de voetbalsters van de Verenigde Staten met 13-0 gewonnen van Thailand. En dat is een WK-record. Het vorige record stond op 11-0. Vijf van de 13 Amerikaanse doelpunten werden gemaakt door Alex Morgan. Het weer. Vandaag vooral in het zuiden en westen regen met kans op onweer. In de loop van de dag vanuit het zuiden droog bij 17 tot 20 graden. Morgen in de middag bij... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.